that I've ever seen. He wears high, great pants. Stripes are really yellow. when he starts to love me. Oh, he's so fine and mellow. Love will make you drink and gamble. It'll make you stay out long. Love will make you drink and gamble. Make you stay out all night long. Love will make you do things, baby. you treat me right, baby. I'll stay home every day. Treat me right, treat me right. just so mean, so mean to him, baby. like this.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 Daarnaast kwamen nog eens 15 mensen om het leven, er zijn tientallen gewonden. De officieren van de revolutionaire garde waren in het zuidoosten van Iran voor overleg met stamoudsten. Bij het gebouw waar het overleg gehouden zou worden heeft een zelfmoordenaar zich opgeblazen. De aanslag is mogelijk het werk van de Soenitische groep Jundallah, die wel vaker aanslagen pleegt in de regio. De extremisten zeggen dat ze worden vervolgd door de Iraanse regering. Amerika moet geen extra troepen naar Afghanistan sturen zolang er nog geen uitslag is van de presidentsverkiezingen. Dat zegt de democratische senator John Kerry. Hij is voorzitter van de buitenlandcommissie van de Senaat. Hij noemt het onverantwoord om door te gaan met de troepenopbouw zolang niet vaststaat of de verkiezingen vrij en eerlijk zijn verlopen. Zijn sterke aanwijzingen dat er op grote schaal is gefraudeerd in het voordeel van de zittende president Karzai. Drie mensen zijn vanochtend gewond geraakt toen de auto waarin ze zaten tegen een lantaarnpaal botste. Twee van hen zijn zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde in Hendrik Ido Ambacht in Zuid-Holland. De bestuurder van de auto had te veel gedronken. Hij bleef ongedierd, net als degene die naast hem zat. Een artiest van het wereldberoemde Cirque du Soleil is tijdens de training verongelukt. De Oekraïense acrobaat viel vrijdag toen hij met collega's bezig was op de Russische schommel. Bij deze act worden acrobaten gelanceerd en hoog in de lucht opgevangen door collega's op een ladder. Gisteren bezweek de acrobaten zijn verwondingen. Het Canadese Cirque du Soleil kwam vorige week nog in het nieuws door de ruimtereis die oprichter Kila Liberté maakte in een Russisch ruimtevier. Hij heeft laten weten geschokt te zijn door de dood van de acrobaat.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 Once again, your face comes back to me, just like the theme of some forgotten melody in the album of my memory serenade in blue. It seems like only yesterday a small cafe, a crowded floor, and as we dance the night away, I hear you say forevermore, and then the song became a sigh, forevermore became goodbye. my heart. Tell me, darling, is there still a spark or only lonely ashes of the flame we knew? Should I go on whistling in the dark? Say It seems like only yesterday a small cafe, a crowded floor, and as we dance the night away, I hear you say forevermore. And then the song became a sigh, forevermore became goodbye. But you remained in my heart. Tell me, darling, is there still a spark? Or only lonely ashes of the flame that we knew? Should I go on whistling in the dark? Serenade Sinatra als opener van het tweede deel van deze C.M.D.S. samengesteld en gepresenteerd door Hilly Jansen en Tom Hendricks. Sinatra met een bijzonder nummer, tenminste voor mij, Serenade in Blue, in 1942 gecomponeerd door Harry Warren. En van jongs af heeft deze melodie mij aangesproken. Mogelijk vanwege de weemoed die erin zit. Maar heel veel mensen hebben het nummer eh, in hun repertoire opgenomen. Ik heb een aantal versies bij elkaar gezocht en zal die zo af en toe laten horen. Voor vandaag, en dan moet ik even aan de cd-speler gaan draaien. Voor vandaag heb ik een, een, uitvoering van de band van de Schotse trompetist en cornetspeler Alex Welsh. Serenade in Blue. dat was de vervulling van een al een tijdje liggend verzoek om weer eens die altijd herkenbare en onverwoestbare Basin Street Blues te draaien. Vaak horen we dan die befaamde opname van Louis Armstrong en his All Stars met die knallende drumsolo. Maar eigenwijs als ik ben koos ik daarom ditmaal een redelijk onbekende Basin Street Blues van bandleider en clarinetist Benny Goodman met als gastsolist trombonist Jack Teagarden. Jullie. Ja, ik ga weer de rustige kant op. Eh, ik ga naar The Nearness of You van Milt Jackson en Horace Silver. Milt Jackson op vibrafoon en Horace Silver op plink plink piano. again. And so it seems that we have met before and laughed. Diane Kroll. Where or When. Ik heb nooit zoveel te vertellen over een artiest. Ik vind het toch wel mooi of ik vind het niet mooi. Het is <laughs> heel simpel. Nou, simpel. In het eerste uur heb ik eh, eh, onder andere muziek laten horen van de Beatles, gespeeld door bekende Amerikaanse jazzmuzici. En een van degenen die eh, zich daaraan vergrepen heeft, was een van de grootste blanke Amerikaanse drummers, Buddy Rich. Hij liet oor en oog vallen op Norwegian Wood. In 1965 verscheen op het Beatle-album Rubber Soul. En twee jaar later nam Buddy Ritt het met zijn big band op. Het is een beetje rusteloos, maar ja, we zitten al in het tweede uur. Van jou? <laughs> nou, het was een opvallende instrumentale uitvoering van het overbekende My Funny Valentine. Een showsong van Roger en Hart uit 1937 die een jazzstandaard is geworden. En werd gespeeld door een kwartet dat zich standaard met de klassieken bezighoudt, maar ook in de jazz zijn voetsporen heeft staan. In 1973 opgenomen in het Amerikaanse Seattle door het Kronos Quartet My Funny Valentine. Jullie? Ik ga nu iets draaien van Melody Gardot van het album My One and Only Thrill. En wat ik zo leuk vind is deze is een, best wel een jonge vrouw die heel volwassen al zingt en haar eigen teksten schrijft. En als je dan alleen luistert, eh, dan denk je van, hoe zou die vrouw eruit zien? Nou, je moet eens gaan kijken. Dit is echt een hele mooie, mooi plaatje, ja. hele mooie vrouw. dus of het plaatje overeenstemt, laat ik aan jou over. Maar hoe heet het nummer? Um, deep Within the Corners of My Mind. Boei. within the corners of my mind. I keep a memory of your face, and I only pull it out when I long for your embrace. deep within the corners of my mind. I'm haunted by a smile as it promises me joy, like a journey to a trial. to see what you do to me is like a page right out of Ernest Hemingway. Though I try to fight, all the words you write leave me standing in the starring role in some tragic lover's play. But deep within the corners of my mind, I'm praying secretly that eventually, in time, there'll be a place for you. a place for you and me. There'll be a place for you and me deep within the corners of my mind. My winter turned to spring. Walking on in the dark and seeing lovers do their thing. was show Een beetje een uh, soulnummer. Ik weet niet of je dit nog jazz kan noemen, maar ik vond, wel, eh, ik vond het wel lekker eigenlijk. Dat mag jij jazz noemen. Oké. Okay. Zeg Hilly, ik hoor jou kwasten gillen. Ja, die ik wil, die wil, heel die aan het werk. Ik heb nu ook een beetje schetsjes gemaakt, dus ik ga nu lekker aan de, aan de slag. Bedankt voor je inbreng. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Oké. Ja, ik was eh, dus bezig met muziek van de Beatles, die ook in de jazz wordt gespeeld. Het volgende nummer dat tot tot jazzhit werd gepromoveerd is Blackbird. In 1991 opgenomen door trompetist Wallace Roney, sopraansaxofonist Bill Pierce, pianist Mulgrew Miller en bassist Ira Coleman onder leiding van drummer Tony Williams. Blackbird singing in the dead of the night. the morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing a vow that all betray. For the passions that thrill love and take you high of the passions that kill love and let it fall to hell. So softly as in a morning sunrise. The light that gave you glory will take it.